Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Korps Landelijke Politiediensten zegt dat Nederland wel degelijk andere landen informeert over pedoseksuelen. Het KLPD reageert ermee op kritiek van kinderrechtenorganisatie Ter de Zom, die de Nederlandse politie laksheid verwijt. Aanleiding is de zaak van een veroordeelde Nederlandse pedoseksueel die in Cambodja jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan. Nederland verzuimde de Cambodjaanse autoriteiten te waarschuwen, zegt Ter de Zom. Onlangs werd de man gearresteerd na spoor, speurwerk van een andere kinderrechtenorganisatie. Het KLPD hoorde naar eigen zeggen enkele dagen voor de arrestatie dat er in Cambodja een onderzoek tegen de Nederlander liep. De beschikbare informatie over hem is uitgewisseld zodra dat kon, al dus een woordvoerder. Het Hoge Rechtshof in Congo heeft bevestigd dat president Kabila is herkozen. Verkiezingsfraude is volgens het Hof niet bewezen. De eis van de oppositie om de uitslag ongeldig te verklaren is daarom verworpen. Waarnemers noemen de verkiezingen van eind vorige maand ongeloofwaardig. Zo was in sommige kiesdistricten de opkomst 100%, terwijl de stemlokalen daar moeilijk bereikbaar waren bij gebrek aan verharde wegen. Ook scoorde Kabila in sommige districten 100%, terwijl zijn tien tegenstanders geen enkele stem kregen. Oppositieleider Tshisekedi beschouwt zichzelf als winnaar, maar heeft zijn aanhangers nog niet opgeroepen tot protest. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt, het Schmallenberg-virus. Sinds 1 december zijn er in Nederland op 20 schapenbedrijven misvormde lammeren geboren die het virus blijken te hebben. Sinds augustus waren er al meldingen van diarree en koorts op meer dan 80 rundveebedrijven. Dat blijkt nu ook door het virus te komen. Het RIVM schat op basis van een eerste analyse dat dit virus weinig risico oplevert voor de volksgezondheid.